Jelle Visser met het NOS-journaal. Oud en nieuw wordt een slechte traditie van geweld. Sterker nog, het is een mislukt evenement. Dat zei korpschef van de nationale politie Erik Akenboom... gisteravond in Nieuwsuur. Akenboom pleit, net als vorig jaar... voor een verbod op zwaar knalwerk en vuurpijlen. Hij noemde alcohol en vuurwerk een slechte combinatie. De korpschef wil aanvullende maatregelen om te voorkomen dat het volgend jaar weer uit de hand loopt. Zo moeten de straffen omhoog voor geweld tegen hulpverleners. Volgens Akerboom wordt het geweld een wijdverbreid fenomeen. Er is flink meer illegaal vuurwerk onderschept dan het jaar ervoor. Volgens de vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie... is er meer dan 56.000 kilo in beslag genomen. Vorig jaar was de vangst 40.000 kilo. Wie illegaal vuurwerk in bezit heeft of erin handelt... kan een celstraf krijgen tot zes jaar. De bouwers van het Vreugdevuur in Scheveningen spreken tegen dat ze iets verkeerd hebben gedaan. De toren was niet te hoog, er is niet s'nachts stiekem verder gebouwd. Dat zeiden de organisatoren op een persconferentie gisteravond. Er was dagelijks overleg over de bouw van de toren van pellets... met de gemeente, brandweer en politie. De stapel werd uiteindelijk 10.000 kubieke meters groot... zoals de afspraak was, al dus de bouwers. Werknemers die onder een cao vallen kregen er in 2017 gemiddeld 2,1 loonsverhoging bij. Dat meldt het CBS. Dat is de grootste stijging sinds 2009. Volgens salarissenstroken verwerker Raad komt er ook dit jaar een loonstijging. Zo kunnen werknemers in de metaalsector rekenen op een plus van meer dan 2,5 procent. Omgerekend gemiddeld zo'n 50 euro per maand. Mensen met een modaal inkomen die niet onder een cao vallen... gaan er het meest op vooruit, namelijk netto zo'n 59 euro per maand, al dus raad. En dan het weer. Vannacht kan het plaatselijk gaan vriezen... en kan er een bui vallen, mogelijk met natte sneeuw.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 Want ik voel mijn pijn weer, ik pijn. en ik ijs weer. Ijspegels langs mijn wangen en ik glij weer. En dat heb hij weer, niks dan een hoop gezeik. Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk. Hey. als rum drinken. Denk het aan de zeemerminnen. Blijf een piraat die zich niet aan het land kan binden. Samen met mijn hart heb ik de stad begraven. Maar waar de kaart is, begin ik maar te vragen. Een rood kruis en de weg naar huis.